9 uur. moet met het RWS-journaal. De Europese Unie heeft de speurtocht naar bootvluchtelingen op de Middellandse Zee overgenomen van Italië. Tot nu toe moesten de Italianen zelf opdraaien voor het opvangen van de vluchtelingen... die met gammele bootjes Europa proberen te bereiken. Aan de nieuwe gezamenlijke zoekacties met schepen, verkenningsvliegtuigen en een helikopter doen 21 lidstaten mee. Europa heeft minder geld uitgetrokken voor de acties dan Italië deed. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de EU bescherming van de grenzen belangrijker vindt dan het redden van vluchtelingen. Op het IJsselmeer is een zeiljacht uitgebrand en gezonken. De enige opvarende wist zelf de kant te bereiken. Na de melding van de brand begonnen de reddingsdiensten met een grote zoekactie... omdat niet meteen duidelijk was hoeveel mensen er aan boord waren. Bij de reddingsactie werden vier boten en een helikopter ingezet. In een huis in Haarlem-Noord heeft de dierenpolitie 85 dieren in beslag genomen. In de woning zaten onder meer 12 honden, 22 katten, 3 papegaaien, 15 muizen, 7 konijnen en een fret. De woning werd gecontroleerd nadat de buurt had geklaagd over overlast. Het huis en de tuin bleken flink vervuild te zijn. De dierenpolitie heeft daarom besloten alle 85 dieren weg te halen. Ze zijn op andere adressen ondergebracht. Voetbal, Ajax heeft thuis met 4-0 gewonnen van Dordrecht. Dordrecht begon nog goed. Pas na ruim 20 minuten scoorden de Amsterdammers het eerste doelpunt. Na ruim een uur kregen de Dordtenaren in korte tijd drie doelpunten te verwerken en was de wedstrijd gespeeld. Er zijn nog drie wedstrijden in de Eredivisie aan de gang vanavond. Feyenoord-Pek Zwolle, Twente tegen Heerenveen en PSV-ADO Den Haag. Het weer nog vanavond en vannacht trekken er wolken over het land... waaruit plaatselijk ook wat lichte regen kan vallen. Morgen overdag opnieuw veel zon, maar met zo'n 17 graden wel iets frisser dan vandaag.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 Natuurlijk het laatste shownieuws, de party updates en natuurlijk de 10 boven beste plaat voor de dansvoer. Als opening horen we Keisha met No Enemies. Onderweg zometeen. Olly Murs heeft een nieuwe plaat gemaakt. Doet hij samen met Travis McCoy.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 Dat was de laatste schenit van Olly Murs. Tezamen met Travis McCoy met Wrapped Up. En ook hoor je nog Jessica Mauboy met Can I Get A Moment. Heb je even een klein momentje voor Zaterdagavond, ik heb nog een beetje shownieuws voor je. De sukkel, die Kanye West. De rapper heeft een deal van rap 3,5 miljoen euro laten schieten. Dan moest hij misschien voor het bedrag iets heel geks doen. Nee. <laughs> Voor oh, die paar miljoen euro moest hij negen concerten geven in Las Vegas. That's it. Maar ken je eens blijkbaar niet onder de indruk van het bedrag... en heeft eens bedankt. Maar ja, hij mag het ook aan ons geven natuurlijk, hè. Want uh, ja, 3,5 miljoen euro voor negen concertjes... dat is toch eigenlijk helemaal niks, hè. En ik heb nog even nieuws over Drake. Goed nieuws voor fans van Drake. De rapper heeft uit het niets drie nieuwe nummers op het internet gezet. Het gaat om de tracks How About Now, Six God en Heat of the Moment. Drizzy heeft de tracks uitgebracht omdat hij wist dat hackers in handen hadden. Van een EP is volgens Drake geen sprake. That was was de EP, just three songs. That I knew some hackers had but enjoy. En eh, wil je de drie, eh, de eh, tracks even luisteren... moet je even googlen naar Soundcloud. En dan moet je maar eventjes intoetsen Drake. En dan kan je die drie tracks even luisteren. CFM Zandvoort, The Nightwalk. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. Het derde uurtje, als we goede afspraken gemaakt hebben. Hij zit de laatste tijd erg vaak eh, in Kroatië. Maar misschien dat hij vanavond eh, ons niet vergeten is. DJ Charles met zijn weekend mix, Het stevige werk in de house scene. Ook zometeen de partyagenda, maar nu is muziek. Robin S. en R.O.N.N. Oftewel Ron Carroll met So Alive. and two steps ahead of present day sexiness. Prepare yourself to attempt to conceive an inconceivable outer space adventure. Brace yourself for something so fantastically fantastical, you'll soil yourself from intergalactic excitement. Get ready to samen met Zed met Break Free. En ook hoor je nog uh, Coach met We Get Crazy. CFM Zand voor de Nightwalk. We gaan eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn. Oftewel de party update. Dan zoals altijd beginnen we eerst even met eh, de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Met onze eigen Zandvoortse Raimundo. Begint om 11 uur, doet tot 5 uur in de ochtend. Intrace 16 euro's. En voor meer informatie check even escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoorster eh, Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Melchiara, MC Janto. En het begint allemaal dus om 11 uur vanavond. Brainwash in de Escape in Amsterdam. En vanavond in de Melkweg. Encore, Old School. Begint om middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interest 10 euro met onder andere Wax, Friend, Prime en MC Marbo. Dat is vanavond in de Melkweg het week. Feestje encore met het thema Old School. En ook vanavond in Odeon in Amsterdam. Feestje Red Velvet. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Intree is 15 eh, euro. Met onder andere Johnny 500, Mr. Wonder, Joshua Rouge, Off White, Ruff the DJ en Izzy and Taylor. Dat vanavond dus in Odeon in Amsterdam. Het feestje Red Velvet. En vanavond in de Heineken Musical hebben we het feestje Carnival of Doom. Begint om 10 uur, duurt tot 7 uur in de ochtend. Intree 27 euro. Voor meer informatie check even carnavalofdoom.nl... met onder andere Noise Processor, DJ Peacock, Miss eh, KB, Nosferatos, Korsakov... Wasted Mind, Outblast en nog veel meer. dan vanavond in de Heineken Musical. The Carnival of Doom. Tot 7 in de ochtend. Lekker uit je dag. Met, de, eh, ja, met het hardcore gebeuren. Hè? En vanavond in Stalker in Haarlem nog een leuk feestje. Oliver Whiter, All Nighter. Begint om 11 uur tot 5 in de ochtend. Intrace 8 euro. En voor meer informatie check even clubstalker.nl. Met natuurlijk de line-up Oliver Whiter. CFM Zandvoort, dat was de party update. We gaan terug naar de muziek. Muziek van eigen bodem, The Real met Parapai. Ik ben ondersteboven. Je weet niet wat je doet met mij. Mooie bruine ogen. Hoe je bent niet goed voor mij. En al mijn vrienden begrijpen het niet. Vragen me steeds weer wat ik in haar zie. Ze heeft van die parapapai. Tu papa mbara papapai. Tu papa mbara papai. Nee, mbara pai. de papa mbara papai. En ze vragen me hoe komt dat nou? Dat jij valt voor zo'n vrouw zijn van die parapapa. Volg je overal, ik heb mijn keuze gemaakt. Ik heb mijn ogen gericht op je heupen. Je gaat zo van parapapa. Ik noem het de vlinderdans. Vlinders in mijn buik dansen. Baby, ik wil een kans. Baby, ik wil jou en jij wil alleen mij. Laten we alleen zijn, zie het in je ogen. Voel het in de baseline, para papa, je leven kan een feest zijn. Niemand die begrijpt, maar het boeit me niets. Ik wil dat niemand naar je kijkt, kijk hoe je me teest. Hoe je me achter je aan laat lopen. ik vind het best, ik vind het best. Ze heeft van die para eh, de papa blik en de lichaam. Al die mannen worden gek. <laughs> Ze doen allemaal hun best, ja, maar niemand die krijgt het. Ze brengt je in twijfel. En net wanneer je denkt dat je er hebt, verdwijnt ze. Verleiding is groot, zelfs als ze voorbij loopt. Zie je door de rookgordijn dat ze heeft van die parapapa. De papa wijs iedereen kijkt, kan het niet meer aan. Kan het niet meer aan. Hoe ze verleidt, alles voor elkaar krijgt, dit is niet normaal. Dit is niet... Ze speelt met je mind en ze weet het. Het kan er echt niks schelen. Als ze flirt ben ik weer afwezig. Zij van die para overseas. If you know me, then you know what I'm is. Off in the Bahamas with a bad one behind me. Now live it up, live it up, live it up. Baby, pick it up, pick it up, pick it up. And we gon' boom, boom, Boom, boom, Boom, boom, boom. it's hard to see these ladies when your middle name's Equator. All around the globe, matter of fact, see you later. They're great, we're great, and we're world dominators, and we're also some smooth operators, and we gone. was muziek van eh, Hunter Siegel en Todd Terry met Time to Blackout, En daarvoor muziek van Pitbull met de officiële tune van Penguins of Madagascar. zand voor de Nightwalk. Het is even tijd voor de 10 boven beste platen van de dansgroep. Deze week op 10 Oliver Heldens Koala. En op 9 The Magicians and Years and Years met Sunlight. En op 8 Milk and Sugar met Needing You. Doet ze samen met, uh, doen ze samen met eh, Barbara Tucker. En op 7 Ad Ad met I Got Something You Need. Op 6 Robbie Rivera met The Thing. En op 5 Roughneck met Everybody Be Somebody. Op 4 een oud nummer van de Nightcrawlers. Push the Feeling On en hij dit keer door de Criminal Vibes. En op 3 Laura Mason met eh, Ghost. Op 2 Dr. Cucho Gregor Salto in de versie van Oliver Heldens Can't Stop Playing. En deze week op 1 in de 10 boven beste platen van de danshoek. Sander van Doorn met This. Dat waren de platen die zeker voorbij komen als je dit weekend gaat stappen. Ondertussen gaan wij verder met muziek. Rustpuntje op je radio. Nio en Juicy J met Chino's. Ja, uh Yeah. yeah. taking me home. Said I know she loves working mm-hmm. with. She yeah. know. She know. I see. She uh. know. You got my attention, baby. Go do what you do up, should know this. Now you gon' have to make a move. All this ice in my rollin', no wonder I play it cool. Ain't no I in team, but I got my eyes on you. I watch it bounce when she walks, she lick her lips when she talk. I throw her in that Bentley coupe with the top off like Mardi Gras. All that cake, come get you some feeling. Like a soap, I'ma watch all my children. Hit it so long that she might lose feeling with her legs in the air. She can walk on the ceiling. Said I know she loves. Ving I Need. Daar daarvoor je Nio met Chino's. Dit, uh, de Nightwalk, het eerste uurtje zit er alweer op. Tijd ligt gewoon voorbij, niet getreurd. Zometeen de break, het nieuws, het weer. En daar zijn we nog eh, twee uur lang bij. Met het eerste uurtje de Global House Vibes met DJ Mauzo. Een uur lang het beste van de clubs in de mix op je radio. En straks vanaf 11 uur DJ Charles met zijn weekendmix. Dus we zeggen, blijf gewoon luisteren.